als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. Dat heeft president Poetin gezegd. Snowden zou asiel hebben aangevraagd in Rusland. Hij zit al een week op een vliegveld van Moskou. Eerder vroeg hij politiek asiel aan in Ecuador, maar dat land liet weten dat de behandeling nog maanden kan duren. Snowden maakte bekend dat Amerikaanse geheime diensten Europese diplomaten en wereldwijd burgers afluisteren. Het leger van Egypte stelt politici een ultimatum. Ze krijgen 48 uur de tijd om aan de wensen van het volk tegemoet te komen, zei de legerchef vanmiddag. Als ze dat niet doen, komt het leger met een eigen routekaart. Wat die inhoudt, zei de legerchef niet. Hij reageerde met zijn opmerking op de massale demonstratie van gisteren. Miljoenen mensen eisen het aftreden van president Morsi... omdat ze vinden dat hij en zijn moslimbroederschap te veel macht naar zich toetrekken. Een vooraanstaand lid van de moslimbroederschap zegt dat zijn partij het ultimatum van het leger verwerpt. Hij zegt dat het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij is. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie. Onderzoekers kwamen erachter dat deelraadbestuurders wisten van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar dat ze niet ingrepen. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australiër van de Orica Green Edge ploeg bleef in de massasprint van een klein peloton de Slovaak Peter Sagan voor. De gele trui blijft onder schouders van de Belg Jan Bakelands. Het weer, afwisselend bewolking en zon. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Woensdag wisselvalliger en koeler. Het wordt dan een graad of 19. Maar vanaf donderdag breekt een droge en zonnige periode aan.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 Ja, ja, ja, ja. Het is weer maandagavond en eh, u luistert nu naar het eh, gouden oude programma van onze plaatselijke radio Golden CFM. En ik heb een verrassing, want ehm, de trouwe luisteraars weten dat, eh, dat ik ongeveer een jaar met, met Rob Harms samen het programma heb gemaakt. Hij dan de techniek en ik het neel, zoals ik nu weer bezig ben. Maar onze eigen Daan is terug. Jawel. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom weer, jongen. Welkom, welkom, welkom. Alles goed? Jawel, ja, met mij. Met, ik vraag met jou, want eh, je, je, was aan het eh, studeren en daar ben je bijna klaar mee. Bijna klaar mee. Nou, goed, geweldig, geweldig. We uh, eh, luisterden als eerste naar Rainy Day Women van Bob Dylan. Een groot hit in 66. En we gaan door met een blokje 72. Steelers Wheel, Late Again. Temptation, Papa Was a Rolling Stone.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 Goed, eh, we gaan eens even kijken. We gaan weer een blokje van drie eh, voor u draaien. En dat begint met Mango Jerry. Een hit van, uit 1973 van ze. Alright, alright, alright. Vervolgens eh, Santana met een van zijn mooiste nummers uit 1970. Samba Party. En vervolgens Pee P.P. Arnold. The First Kid is the Deepest uit 67. Nou dan, weet je wat? Laat ze maar horen. Even wachten. Intel. Eh. Ja. Ah! muziek bij Golden CFM. Het gouden oude programma van onze lokale radio eh, CFM. En ehm, dat was uh, Arnold uh, met een hit uit 67. Third is The Deepens. We gaan door met ehm, een van mijn all-time favorites. En dat is Sloop John B. uit 66 van de Beach Boys uiteraard. Vervolgens een nummer dat in Nederland is opgenomen van een Engelse groep. En dat is de Honeybus, I Can't Let Maggie Go uit 68. En daarna de Engelse groep Procol Harum met A Salty Dog uit 69. Lekker genieten bij Golden CFM. see, oh my, see. like we sail for parts unknown to man, where ships come home to. prachtige muziek werd er eind 60 en begin 70 jaar gemaakt. Dit is een exemplaar van, van eh, Procol Harum, A Salty Dog, een hit uit 1969. We gaan door met weer een, eh, een Engelse groep, uit, eh, eigenlijk uit de tijd van de English Invasion... Dat is Herman Hermit in Manchester, opgericht in 1963. En dit is een hit van ze uit 64, I'm Into Something Good. Vervolgens onze eigen Golden Earring. Met een nummer dat eh, oorspronkelijk heet Kill Me... maar dat bekend is geworden onder de naam Ce Soir. Een hit uit 75. En omdat uh, Golden CFM voor kwaliteitsmuziek staat... gaan we ook nog een stukje jazz draaien. En dat is van Dave Brubeck. Uiteraard Take 5 uit 1959. we gaan alweer naar het eh, sluiten toe, eh, Daan. Het, eh, het klokje van gehoorzaamheid gaat weer tikken. We gaan eens even kijken wat we nog voor u mee kunnen nemen. Nou, in ieder geval dan Itchiko Park van de Small Faces uit 67. En Out of Time uit 66 van Chris Farrell. En misschien een klein stukje Le Lac Majeur. Een grote hit van Mortimer Schumann. In ieder geval, dank u hartelijk voor uw aandacht. Daniel, bedankt dat je er weer was. Graag gedaan. Leuk, zie je volgende keer. Zie je volgende keer.